Komt doordat mensen door het dure leven minder online zijn gaan shoppen, zegt het bedrijf. En bol.com verwacht dat het nog wel even zo blijft. Betekent niet dat, dat er gelijk medewerkers ontslagen worden. Volgens de webshop verdwijnen 200 banen doordat mensen worden uitgekocht of met pensioen gaan. En de andere 100 zijn tijdelijke contracten die niet verlengd worden. De overname van gamebedrijf Activision Blizzard door Microsoft mag niet doorgaan. Dat vindt een grote Amerikaanse toezichthouder die nu een rechtszaak aanspant. De overname van dik 60 miljard euro werd begin dit jaar naar buiten gebracht. Maar de toezichthouder en veel andere spellenmakers vrezen oneerlijke concurrentie. Onder meer concurrent Sony, eigenaar van de Playstation... is bang dat spellen straks alleen nog maar voor de Xbox worden uitgegeven. En misschien ken je wel World of Warcraft, Call of Duty of Candy Crush. En Activision Blizzard is de maker van die spellen. En goed nieuws voor jongeren in Frankrijk. Daar worden condooms vanaf volgend jaar gratis. Wel alleen in de apotheek, maakt president Macron bekend. De maatregel moet SOA's tegengaan. In Frankrijk steeg het aantal SOA's het afgelopen jaar met 30 De pil en het spiraaltje zijn al een jaar gratis daar in Frankrijk. En oud-tennisser Roger Federer wilde even spontaan langswippen voor een kopje thee bij Wimbledon. Het beroemde, wereldberoemde stadion waar hij acht Grand Slams won. Maar dat ging niet zoals gepland, vertelt hij in de Daily Show. So then I get out and I'm like, yes, hello. Um, I'm just was wondering how I can get into Wimbledon. Uh, you know, where, where, is the door? is the gate? And she's, yeah, do you have a membership card? I'm like, uh, we have one. Ja, Federer had geen ledenkaart bij zich en dus hield de dame bij de deur voet bij stuk.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 Here we go. I'ma tell you what I've been thinking about. Took a minute, but I figured out. Life's better when you're around. It's the way I want keep it. I'm feeling good about where we're at. But if you wanna lay on the gas, well, we can get to forever fast. Girl, I can see I'ma build a house up on a hill. I'ma put your fires on a windowsill. I'ma drive you wild like I drive a tractor. I'ma rock you hard like a telecaster. I'm going to crazy for you California, Carolina, you ain't gonna find a country boy gonna love you more than I'm a <laughs> Yeah, baby I'ma let you smile and roll your eyes But now you know what's on my mind Looking at you, girl, I can tell I'ma have to buy a hammer and a bunch of nails Cause I'm a I can tell nieuwste album Country Born hoorde je Drew Baldridge en Ama. En eh, je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. Ik zat al even op de playlist te, kijken wat we nu allemaal weer voor muziek zouden krijgen. Want de playlist is zo bomvol. Bluegrass, dat staat natuurlijk nu weer op het programma. In 1959 werd het een van de grootste hits van de Everly Brothers. Maar 1955 was het Gilbert Becody het nummer schreef en voor het eerst opnam in het Frans. Die titel zal ik je besparen, want mijn Frans is niet van je van het. Maar sindsdien zijn er diverse versies verschenen van dit nummer. En dit is een hele mooie bluegrass versie. Darren en Brooke Aldridge en Lady Bibi. I bless the bus en daarvoor gaan we naar Ierland. Voor een single van Trevor Laurie. En die heet I Hadn't Counted On You. En daarna gaan we naar de Spiegelplaat. Well, after the last time I said that's it. someone zei het net al, we gaan naar onze Nashville Spiegelplaat. En het origineel werd door Kenny Rogers voor het eerst uitgebracht in 1969 samen met First Edition. Er zijn na die tijd diverse versies van dit nummer uitgebracht. Maar ik heb voor een bluegrass versie gekozen en daarvoor gaan we naar 1973. En die is van de Bluegrass Cats. Je hoort twee keer achter elkaar Ruben James. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Ruben James. And my song live in phrases that I rhyme are just a few steps out of time from the time when I knew you, Reuben James. Reuben James. All the folks around Madison County cussed your name. Just a no-count sharecropping colored man who'd steal anything he can. And everybody laid the blame on Reuben James. Reuben James, will you still walk of my mind Faded shirt, weathered brow Calloused hands upon the plow Loved you then and I love you now Reuben James Flora Gray The gossip of Madison County died with child Although your skin was black You were the one that didn't turn your back On the hungry white child with no name Reuben James Reuben James. With your mind on my soul and a Bible in your right hand. You said turn the other cheek. Well, there's a better world awaiting for the meek. In my mind, these words remain from Reuben James. Reuben James, will you still walk the bird fields of my mind? Faded shirt, weathered brow, calloused hands upon the plow James, Reuben James. One dark cloudy day they brought you from the field. And to your lonely pine box came just a preacher, me in the rain, just to sing one last refrain Reuben James. Reuben James, will you still walk the fields of my mind? Faded shirt, weathered brow upon the cloud. Loved you and I love now. Ruben James, Ruben James, will you still walk the furrowed fields of my mind? Faded shirt, weathered brow, colors dance upon the cloud. Loved you then and I love now. Ruben James. Dit is de Nashville Spiegelplaat. around Madison County cussed your name. Just a no-account sharecropping colored man that will steal anything that he can. And he always laid the blame on Reuben James. and turn your back on a hungry white child of no name, Reuben James. Reuben James, oh, with your mind on my soul and a Bible in your right hand. You said, turn the other cheek. Oh, there's a better land awaiting for the me. In my mind, these words are framed for Reuben James. field. And to your lonely pine box king, just a preacher, me and the rain. The same one last refrain for Reuben James. Reuben James. Even iets te fris voor. The Blanket on the Ground. Maar het blijft natuurlijk een hartstikke lekker nummer van Billy Joe Spears uit 1975. En we maken een sprongetje naar de jaren 90 voor muziek van de vijf eh, damesformatie. Ik wil zeggen vijfmansformatie, foei. Wild Rose heette ze en ze brachten eh, tussen 1988 en 1991 drie albums uit. En de sound die ze maakten is echt typisch voor de jaren 90. En dat hoor je dus nu op Rockabye Heart. you know Van Wild Rose waren dat en Rockabye Heart. We gaan nu verder met wat folkmuziek en die staat toch meestal wel in het teken van wat country-invloeden eh, of wat bluegrass-invloeden. En in dit geval heeft de muziek van deze dame beide. Van haar album If It All Goes to South hoor je Amy Ray en A Mighty Thing. tell who's cold I've squandered my existence On a pocket full of mumbles Such are promises All lies and jest Tell a man here's what he wants to hear And disregards the rest de countrymuziek heel gebruikelijk dat jij nummers van collega-artiesten covert. Maar ook in de folk en de bluegrass natuurlijk. Je hoorde Emmylou Harris met haar versie van de boxer van Simon Garfunkel uit 1980 was deze versie. En daarvoor bluegrass van Atkins en Loudermilk en Swing Low, Sweet Chariot. Nu country uit Nederland, West Virginia Railroad en Deep River. En daarna weer de digitale brievenbus. Deep River you can take volgende digitale brievenbus inzending gaan we naar Australië. Voor een dame die daar al lang geen onbekende meer is. Ze heeft diverse awards gewonnen in Australië. En uh, en songwriter en slash Americana is haar muziekstijl. Ze heeft een hele aparte stem. Haar naam is Cathy Dobson. Dit is een mediocre film. gonna go blind te veel gezegd. Aparte stemmen. Katy Dobson was dat met Mediocre Veel. Ik heb nog twee nummers van het Spotlight album voor je klaarstaan. En dat is natuurlijk een kerstalbum. Cheers, It's Christmas van Blake Shelton. Je gaat achter elkaar luisteren naar Santa's Got a Choo Choo Train en naar Up on the House Top. Dit is het Nashville Spotlight album. Chattanooga, Tennessee. All the old folks still remember that snowy Christmas Eve. The way Santa saved that holiday is still hard to believe. Oh, the weatherman was calling for the snow to keep coming down. way that it was falling, Rudolph never saw the ground. Christmas Day, Santa sleigh never made it to town. Then all at once they heard a mighty whistle blow. <laughs> the ground started shaking, it even shook the mistletoe. Sixteen coaches shouting ho ho ho. Who needs a sleigh? Santa's got a choo choo train. we hebben weer afgetrapt met onze kerst spotlight albums. En de volgende de komende week natuurlijk nog veel meer. Nu weer wat Americana uit Tasmanië. Daar komt ze helemaal vandaan. En natuurlijk eh, is de National Radio Show natuurlijk de muziek zo breed mogelijk. Komt uit alle windstreken. En dus gaan we dus deze keer naar Tasmanië. Zoals ik zei, Ange zal heet ze. En dit is When Time Goes By. had a baby the Next time I saw that that baby was walking Mama looked so tired, her hair had grown But she was in her old clothes and she was smiling duet. En dit is de weer zo eentje. Mariah McKee samen met White Yoakum en Bury Me. En er is alweer een eind gekomen aan deze show. Maar niet getreurd, volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog voor je klaarstaan een lekkere kerstplaat van Cody Stevens uit Amerika...